Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De permanente regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen... blijft in de huidige vorm gehandhaafd. Volgens premier Rutte is het onnodig om de discussie over het kinderpardon opnieuw te voeren... en staat het besluit over de Armeense kinderen Lili en Hoek er los van. Hij noemt die zaak uniek. De staatssecretaris neemt met enige regelmaat unieke besluiten. Daar wordt nooit in het openbaar over gesproken, aldus Rutte. Hij noemt het Nederlandse asielbeleid eerlijk en stevig. D66-leider Pechtold vindt het nodig dat de procedures in de toekomst korter zijn. De vrouw die gisterochtend in Sittard een fietster van 20 doodreed... had te veel gedronken. Volgens 1 Limburg blijkt dat uit een alcoholtest van de politie. Nadat de vrouw van 43 de fietster had geschept, reed ze door... botste tegen een huis en raakte nog twee andere auto's. Haar zwaar beschadigde auto werd even later op uh, teruggevonden door de politie. Ze bleek een huis te zijn binnengevlucht. De dood van twee bezoekers van het Belgische festival Tomorrowland deze zomer had met drugs te maken, zegt het Belgische OM na onderzoek. De ene vrouw, een Tsjechische van 33, raakte na het innemen van ecstasy onwel... en overleed een kleine week later in het ziekenhuis. De ander, een vrouw van 26 uit India, kreeg een hartstilstand op het festivalterrein... en ook zij overleed later in het ziekenhuis. Het is gebleken dat hun dood veroorzaakt werd door een watervergiftiging... die het gevolg was van drugsgebruik in combinatie met het warme weer en de drukte. De inspectie heeft de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De vier ziekenhuizen zitten al een tijdje in financiële problemen. Het weer, zon en wolken vanmiddag bij 17 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten. Morgen vooral in het zuiden zon en daar kan het 25 graden worden.